Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Overheidsdiensten hebben een discriminatie- en racismeprobleem. Het komt veel en vaak voor bij onder meer de Belastingdienst en de douane. Dat zegt een speciale commissie die onderzoek doet. Die zegt dat er echt meer moet worden gedaan om het tegen te gaan. Het is tegen de grondwet en natuurlijk vooral oneerlijk. Maar er is nog iets. Het kost de samenleving ook ontzettend veel geld. Hè? Al die hersteloperaties. Denk aan eh, alles wat er gebeurd is met de toeslagenaffaire. Kost de samenleving toch bij elkaar zo'n 9 tot 10 eh, miljard euro... om eh, de hersteloperaties door te voeren. En er moest 61 miljoen worden afgetikt... nadat studenten te maken kregen met een racistisch algoritme bij DUO. Het lijkt erop dat alles goed gaat rond het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Beide partijen houden zich tot nu toe aan de afspraken. Hamas liet gisteren drie Israëlische gijzelaars gaan. En andersom kwamen vannacht 90 Palestijnse gevangenen vrij. Ook zijn honderden vrachtwagens met noodhulp Gaza binnengegaan. De bedoeling is dat er elke dag 600 trucks de grens oversteken. Tussen Utrecht en Bunnik is vanochtend een passagierstrein tegen een kraan gebotst. De treinmachinist raakte licht gewond. De 25 passagiers kwamen met de schrik vrij en moesten worden geëvacueerd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en waarom de kraan op het spoor stond is nog onduidelijk. De trein is beschadigd en moet worden weggehaald. Het online netwerk van de TU Eindhoven lag er een week lang uit door een cyberaanval. Maar vandaag is het zover. Alle colleges en tentamens gaan weer verder. Deze student was vlak voor de tentamenweek de dupe. Eh, we hadden geen wifi op campus. Eh, Canvas, ons, ons online leerplatform, lag eruit. En er waren geen colleges. En dit dan allemaal de week voor de tentamens, dat, dat is veel onzekerheid. De schade lijkt mee te vallen en de Unie heeft er alle vertrouwen in dat het onderwijs weer kan beginnen. De afgelopen week is veel forensisch onderzoek gedaan. We hebben allerlei extra maatregelen genomen en hebben daarna ons netwerk en de systemen stapsgewijs in de lucht gebracht. Die zijn dit weekend eh, allemaal ook functioneel eh, getest. Wie er achter het hek zat weten we niet. Dat wordt nog onderzocht. Krijg je het weer nog? Opnieuw veel grijs en mist vandaag. Pas op, want er kan ook wat motregen vallen en daardoor kan het glad worden. De temperatuur blijft op veel plekken hangen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam... tussen naar de vesting en de afrit Soest 9 kilometer met een kwartier vertraging. Veel drukte zien we op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud.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 Bij Bunnik is een passagierstrein op een graafmachine gebotst. De kraan was op de treinovergang stilgevallen. De treinmachinist raakte licht gewond. De ongeveer 25 passagiers kwamen met de schrik vrij. Donald Trump gaat in de eerste uren na zijn aantreden verschillende maatregelen doorvoeren. Dat beloofde hij tijdens een feest om zijn aanstaande inauguratie te vieren. Hij zei onder meer een eind te willen maken aan de invasie van immigranten. Er kunnen vandaag weer lessen worden gegeven op de Technische Universiteit Eindhoven. Die werd een week geleden getroffen door een cyberaanval. Daarop werd het netwerk platgelegd. Volgens de universiteit werkt nu bijna alles weer. Het weer mistig en grijs met kans op motregen of motsneeuw. Het wordt maximaal 2 graden. long as we've been together It should be so easy to be like that. I guess you're insecure. If you say what's on your mind, I might answer sure. So I walk a little slower and I try to catch your te the stars the sweetest taste of sin. The more I een breng van overal. een liedje en een ander melodietje en een ander een liedje, al die brand van het heelal. Die jouw jubelen door het oude lentebrengt naar overal. Liedje met het andere melodietje, met een andere bergenpietje, al die pracht van het heelal.